vervangen. Koningin Beatrix, Willem-Alexander en Maxima brengen woensdag en donderdag een bezoek aan het golfstaatje. Morgenavond is een koninklijk gezelschap te gast bij de sultan van Oman voor een privébezoek. Het weer, het is zonnig en ongeveer 7 graden. In Limburg mogelijk iets warmer.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 Ze zouden een salaristoeslag moeten krijgen en ook één dag in de week moeten worden vrijgesteld om te werken aan projecten of verdere professionalisering. Zelstra vindt dat er in het basis- en middelbaar onderwijs nu te veel een gelijkheidscultuur heerst. Hij hoopt dat prestatiebeloning leerkrachten stimuleert meer met hun kwaliteiten te doen. Ook moet het aantrekkelijker worden om in het onderwijs te gaan werken. De Verenigde Naties hebben ruim 110 miljoen euro nodig om de slachtoffers van het geweld in Libië te helpen. Dat is bedoeld voor de 400.000 vluchtelingen die het land hebben verlaten en voor 600.000 hulpbehoevenden in Libië zelf. Volgens de VN is het geld onder meer nodig voor voedsel, water en medicijnen. De gevechten tussen de aanhangers van Gaddafi en de opstandelingen gaan ondertussen door. Het leger heeft luchtaanvallen uitgevoerd op de oliestad Raslanouf. Daarbij raakte niemand gewond. De Libische leider heeft in een interview aan een Frans tv-station gezegd dat er tot dusver aan beide zijden honderden doden zijn gevallen in de strijd. Louis van Gaal maakt het seizoen bij Bayern München af, maar vertrekt in de zomer. De trainer heeft dat met de clubleiding afgesproken. Zijn contract loopt eigenlijk nog een jaar door. Het werd afgelopen herfst verlengd. Van Gaal is onder druk komen te staan door de tegenvallen.